Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de criminaliteitscijfers over asielzoekers zit geen verdenking in verband met moord. Het enige misdrijf met dodelijke afloop werd gepleegd uit zelfverdediging. Dat blijkt uit onderzoek van het AD dat door de politie is bevestigd aan de NOS. Staatssecretaris Harbers stapte dinsdag op... omdat hij in een rapport zware misdrijven gepleegd door asielzoekers zou hebben weggemoffeld. De NS waarschuwt reizigers om aanstaande dinsdag niet naar het station te komen. Naar verwachting zal het hele treinverkeer plat liggen die dag... na de oproep van de vakbonden om 24 uur het werk neer te leggen. Omdat het nog niet te zeggen is hoeveel mensen gaan staken... zegt de NS voor dinsdag geen betrouwbare dienstregeling te kunnen maken. Ook het kabinet adviseert mensen zich goed voor te bereiden... op de grote staking voor een beter pensioen. Staatssecretaris Van Veldhoven verwacht dat die een grote impact zal hebben... en dat het een moeilijke dag wordt voor het verkeer. Ook het overgrote deel van het stads- en streekvervoer ligt dinsdag stil. Het gemeentehuis van Gilzen en Rijen in Noord-Brabant wordt sinds vorige week bewaakt. Aanleiding is een dreigbrief. Over de precieze inhoud of de afzender wil de gemeente niet zeggen. Als het gemeentehuis open is, dan is er nu een bewaker aanwezig in de publieksruimte. Op de Mount Everest zijn de afgelopen week zeker zeven bergbeklimmers om het leven gekomen. Onder de doden zijn onder andere mensen uit India, Amerika, Ierland en Australië. Door het mooie weer was het overvol op de hoogste berg ter wereld. Dat leverde levensgevaarlijke omstandigheden op voor de klimmers. Ze raakten in een file bij de top. Mensen moesten daardoor uren wachten voor ze naar boven konden... en dat leidde tot uitputtingsverschijnselen. Het weer. In het zuidoosten nog kleine kans op een bui, maar verder is het vrij zonnig.